12 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. zijn strijdkrachten zetten hun militaire operatie in het oosten van Oekraïne voort. Militairen kwamen vanmorgen vroeg in actie bij Kramatorsk en Slavjansk. Twee steden waar pro-Russische separatisten overheidsgebouwen bezet houden. Volgens de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken... heeft het leger een televisietoren in Kramatorsk ingenomen. Gisteren slaagden Oekraïnse militairen in Slavjansk te omzingelen. Maar het centrum is nog altijd in handen van pro-Russische opstandelingen. De waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa... die in Oekraïne werden vastgehouden door separatisten zijn weer vrij. Dat meldt de Russische gezant Vladimir Lukin. De OVSE-waarnemers hebben ruim een week vastgezeten in Slavjansk. Waarom ze nu zijn vrijgelaten is onduidelijk. Vermoedelijk is het gebeurd op verzoek van Moskou. Lukin was vanochtend in Slavjansk aangekomen... en is dan meteen in gesprek gegaan met de separatisten. De aardverschuiving gisteren in Afghanistan heeft aan zeker 2100 mensen het leven gekost. Dat zeggen de Afghaanse autoriteiten. Na hevige regenval stortte gisterochtend in het verre noordoosten van Afghanistan een heuvel in... en door de modderstroom werd een dorp verwoest. Volgens reddingswerkers is het onwaarschijnlijk dat er nog mensen levend uit de modder worden gehaald. Het gebied ligt erg afgelegen en er is gebrek aan materieel voor het reddingswerk. Bovendien wordt gevreesd voor nieuwe aardverschuivingen. Politici blijven steken in debatten over migratie en andere discussies die de kern van Europa niet raken. Dat zegt VNO-voorzitter Bernard Wientjes. Volgens hem gaat het in Europa om de economie, niets meer en niets minder. De ondernemersorganisaties starten daarom een pro-Europese campagne. Wientjes stelt dat de Nederlandse welvaart zo hoog is dankzij Europa. De werkgevers hebben een eigen stemwijze gemaakt en komen vlak voor de verkiezingen op 22 mei met een groot aantal reclamespotjes om uit te leggen waarom Europa belangrijk is. Het weer zonnig en droog. Het wordt tussen de 11 en 15 graden. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat voor knooppunt Hoevelaken 4 kilometer file. Op de A27 Gorkum richting Breda voor Nieuwedijk 4 kilometer door een ongeluk. één rijstrook is daar dicht. En het is vandaag druk in de Bollenstreek vanwege het bloemencorso. Op de N208 tussen Sassenheim en Haarlem staat in beide richtingen 2 kilometer file tussen Lisse en Hillegom. Op de N207 richting Lisse voor Hillegom 2 kilometer.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 Well, today is our time the spark in our bonfire of color. the future cougars, the Mary Jane abusers, the ones that choose to be losers. For all the misfit kids used to hold us down. Cause when I break through, I'ma use it to reach the clouds.